In maart en april komen wij naar de volgende plaatsen. 5 maart Rotterdam. 12 maart Weert. 19 maart Haarlem. 26 maart Apeldoorn. 1 april Utrecht. 9 april Leiden. 16 april Assen. En 23 april Tilburg. Voor meer informatie en de exacte locaties kijkt u op www.orionwebbox.org.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 Dat heeft burgemeester Hafkamp van Bergen gezegd in de sporthal... waar enkele tientallen mensen waren opgevangen. Vanwege de grote brand in het duingebied waren alle 450 inwoners en ruim 140 toeristen geëvacueerd. Eerder zei de burgemeester al dat het met de bestrijding van het vuur de goede kant op gaat. Sinds vijf uur afgelopen middag woedde in de duinen tussen Bergen en Schorrel een heidebrand. De brand is nog niet helemaal geblust, maar de brandweer gaat ervan uit dat het vuur Bergen aan zee niet meer kan bereiken. Vorig jaar was er ook een aantal grote duinbranden in het gebied. Vermoedelijk was daarbij sprake van brandstichting. Staatssecretaris Bijleveld van Koninkrijksrelaties is in botsing gekomen met de Tweede Kamer over de politie op de Antillen. Nederlandse en Antilliaanse rechercheurs bestrijden daar nu samen de georganiseerde misdaad. Maar dat gaat veranderen als later dit jaar Curaçao en Sint Maarten eigen politiekorpsen krijgen. In het kader van de staatskundige hervormingen binnen het Koninkrijk. Het kabinet wil het bestrijden van de zware criminaliteit over twee jaar overdragen aan de lokale korpsen. Maar een Kamermeerderheid van CDA, PvdA en VVD vindt dat geen goed idee. Later vandaag wordt duidelijk of de drie partijen en staatssecretaris Bijleveld een oplossing hebben gevonden voor het politieconflict op de Antillen. Met een muzikaal programma in het Concertgebouw heeft Amsterdam afscheid genomen van burgemeester Cohen. Er waren drie waren optredens van